ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Files met flinke vertraging staan er op de A1 richting Amersfoort... voor de aansluiting met de A27, 6 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. Ook een kwartier vertraging heeft het verkeer op de A4 richting Amsterdam... voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 9 kilometer. Na een aanrijding op de A7, Hoorn richting Zaandam... rijdt het langzaam tussen Avenhoorn en Purmerend Noord over 4 kilometer.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 in the summer in the city every night it's a different world. Go on, i find a girl. Come on, come on, let's dance all me. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer. night, it's a different world. Go on and find a girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. have to answer to the children of the sky. bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. For running free. You know with you tonight dating that girl next door. What'd you do that for? What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way.